En vindt dat het kabinet de tijd moet nemen om de verschillende opties naast elkaar te leggen. Het kabinet gaat vandaag verder over de kwestie rond de missie naar Oeruzkan. Eerder deze week zei vicepremier Bos dat de PvdA-bewindslieden tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in Oeruzkan zijn. Wat hem betreft zou het kabinet dat vandaag kunnen besluiten. Premier Balkenende benadrukte gisteren dat het kabinet er voor 1 maart wil uitkomen. De Taliban rond Marja zijn nog niet verslagen. Alle grote wegen rond het Taliban-bolwerk in Zuid-Afghanistan zijn in handen van de NAVO-troepen. Maar overal rond de stad zijn nog verzetshaarden. De NAVO denkt dat het nog zeker een maand zal duren voordat de laatste Taliban-strijders zijn uitgeschakeld. De strijd rond Marja zou aan zeker 120 Taliban het leven hebben gekost. Zeker 15 Afghaanse burgers zijn bij de gevechten omgekomen. Aan de kant van de NAVO zijn tot nu toe zeker vier doden gevallen. Scholen krijgen meer geld om schooluitval tegen te gaan. MBO-instellingen en middelbare scholen kregen 2000 euro per leerling die ze binnenboord houden. Die beloning wordt nu verhoogd naar 2500 euro. In totaal investeert het ministerie van Onderwijs 26 miljoen in de bestrijding van schooluitval. Ruim 40.000 leerlingen verlieten vorig jaar hun school zonder startkwalificatie. Ajax moet binnenkort mogelijk naar de bank om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De beursgenoteerde Eredivisieclub leed de laatste helft van vorig jaar een nettoverlies van bijna 10 miljoen euro. Ajax verwacht over het gehele boekjaar ook rode cijfers. De inkomsten van Ajax zijn sterk afhankelijk van transfers van spelers en van voetbalsuccessen. Bijvoorbeeld in de Europa League. Gisteren verloor Ajax thuis zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League met 2-1 van Juventus.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 Aflevering 7 alweer van de 20 ste jaargang Euro Breakdown. Vandaag 19 februari 2010. Deze week 17 stijgers in de lijst, 1 zittenblijver, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Whitney Houston, Million Dollar Bill. JC, The Empire State of Mind. En die circa 30 Seconds to Mars, The Kings and Queens, die eh, verdwijnen alle drie uit de lijst. Kisha met bla bla bla was met 10 plaatsen de snelste stijger. Ina Bob Taylor, Deja Vu's, eh, dalen de 9. Daarmee het snelst van allemaal. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway en Beyoncé met Radio. We zijn met 17 weken het langst genoteerd van allemaal. Nog even achterom kijken tot 19 februari 1928. Is Canada wat Zwitserland met 13-0 verslaat in de finale ronde van het Olympisch ijshockeytoernooi in St. Moritz. Daarmee behouden ze de Olympische en de wereldtitel. Koningin Wilhelmina die ondertekent een koninklijk besluit waarin staat dat rood, wit en blauw de kleuren van de vlag van de Koninkrijk der Nederlanden zijn. Dat gebeurt op 1937. Eh, 1946 was de eerste uitzending van het langslopende landelijke radioprogramma ter wereld, Arbeidsvitamine.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 Zes weken staat ze daar alweer mee in de lijst van Europa. Vorige week nog op 16. Deze week gaan er twee plekken vanaf en gaat ze omhoog naar nummer 14. Voor Melanie Fiona, It Kills Me. Vijf weken lang staat zij in de lijst. Vorige week op 19, deze week omhoog naar nummer 15. De lijst gaat verder met de nummer 13. Daar vinden we de cover van Rihanna. In handen van Jamie Cullum, Don't Stop the Music. Vier weken in de lijst van Europa, vorige week nog op 22.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 Van 22 gaat hij omhoog naar nummer 13. En dat brengt ons even bij een eh, stukje shownieuws. Lady Gaga die is dinsdagavond in Londen de grote winnares geworden van de Brit Awards. Ze won in de categorie Beste Vrouwelijke Artiest, Beste Nieuwkomer en Beste Album voor haar debuutalbum The Fame. De zangeres bracht ook een eerbetoon aan de onlangs overleden modeontwerper Alexander McQueen. Bij het in ontvangst nemen van de eerste award bedankt een eh, geëmotioneerde Lady Gaga haar geroede vriend. In de videoclip van haar nummer Bad Romance draagt ze schoenen die door deze McQueen werden ontworpen. Ook nieuws over Cheryl Cole, want die wil eh, binnen een paar weken haar scheiding gaan aanvragen. Volgens vrienden is de maat van de Girls Aloud zangeres Sherry helemaal vol. Het huwelijk van Cheryl en eh, Chelsea voetballer Ashley Cole die staat op springen. Sinds de voetballer voor tweede maal op gaan werd betrapt. De Britse zangeres die vertrok eh, woensdag volgens de Bridge Daily Mail naar Los Angeles zonder trouwring. Het huwelijk van de 26-jarige zangeres eh, staat onder druk sinds 2008. Toen haar man namelijk een eh, vijf maanden durende affaire met de vriendin van een teamgenoot toegaf. En voordat we de nummer 11 eh, gaan draaien van deze dame, eerst even nieuws over Caro Elmerad. Want die kan voorlopig niet meer optreden wegens een gebroken rugwervel. De 28-jarige zangeres die had een eh, paar dagjes vrij en besloot te gaan paardrijden met haar vriend. Maar het paard van de zangeres dat eh, sloeg op hol, dus kwam ongelukkig ten val, al dus RTL Boulevard. Emerald werd met pijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek de zangeres een rugwervel te hebben gebroken. Ze moet voorlopig rust houden en kan niet optreden. Caro moet een eh, corset dragen om haar rug niet te belasten. Caro Elbraad staat momenteel met haar eh, debuutalbum Delete Sense from the Cutting Room Floor op nummer 1 in de album Top 100. En op dat album staat een van haar grote hits op dit moment. Die heet A Night Like This. En die staat al vijf weken in de lijst van Europa. En deze week van 15 naar nummer 11. DJ Caro Op nummer 20, 11 weken in de lijst, komend vanaf nummer 11, Ina en Bob Taylor, Deja Vu. Taylor Swift Today was een fairtale op 19. 9 plaatsen wins voor haar in de derde week. Robbie Williams, The Morning Sun, ook 3 weken in de lijst, gaat 5 plaatsen omhoog naar nummer 18. John Mayer, Who Says, 12 weken in de lijst, zakkend van 10 naar 17. JC, Lil Jon en Jean-Paul Do You Remember staat nu 9 weken in de lijst, zak van 13 naar 16. Melanie Fiona, It Kills Me, 5 weken in de lijst, vorige week nog op 19, deze week op 15. Mary J. Blige, I Am, 6 weken in de lijst van 16 omhoog naar 14. Jamie Collum, Please Don't Stop The Music, 4 weken in de lijst van 22 omhoog naar 13. Jason Rulo, What Did You Say, 10 weken in de lijst, vorige week nog in de top 10 op nummer 9. Deze week drie plaatsen naar beneden naar 12. Net hoorde je Caro Elmarat. A Night Like This. In haar vijfde week gaat ze van 15 omhoog naar 11. Nummer 10 is er dan voor Sheryl Cole. Fight for This Love. 12 weken in de lijst. Zakkend eh, van 4 naar die tiende positie. Een 9 is er voor Madonna. 7 weken in de lijst van 12 naar 9 met Revolva. zeven weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond hij ook op 7 en deze week blijft hij dus op 7 staan. Daarvoor eh, Alexander Burke met eh, Bad Boys. Zes weken in de lijst. Vorige week op 14, eh, deze week omhoog naar nummer 8. En morgen hoor je ze weer tussen 2 en 5 de, Bad Boys van ZFM. ZFM, Westkust, Bericht. Vandaag is het weer overwegend bewolkt. En uit die bewolking valt ze nu dan ook wel een bui. De wind waait uit, zuid, eh, of uit het westen en is aan zeekrachtig. krachtig. temperatuur die de afgelopen nacht niet verder daalde dan 3 graden, die ligt vandaag rond de 5 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan eh, wisselend bewolkt en valt er regelmatig een winterse bui. Want naast regen kan er ook natte sneeuw gaan vallen. temperatuur daalt naar waarde dichtbij het vriespunt en het kan daardoor ook nog eens glad gaan worden buiten. Dus kijk uit als je vanavond nog eh, eruit moet. Morgen schijnt er af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Daaruit valt regelmatig een regen- of een natte sneeuwbui. De temperatuur stijgt naar graden eh, of 4. er waait een matige westelijke wind. Zaterdagavond en zondagnacht dan eh, klaart het sterk op en gaat de temperatuur naar beneden. Het gaat overal weer licht vriezen. Met minima tussen de min 1 en min 3 graden. Zondag zijn er wolkenvelden en daaruit valt met name in de ochtend eh, wat winterse neerslag. In de middag blijft het dan wel droog en zien we af en toe de zon tevoorschijn komen. De wind waait uit zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur die stijgt zondag naar een maximale 4 graden.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 My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? Something that I just can't describe. Am I the one and only? Cause you're the only. It felt so long and long. So Shy, The Morning After Dark. 10 weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 3. Deze week zakken ze één plek naar de nummer 4. Daarvoor de Edward Maya, This Is My Life. Vijf weken in de lijst van 6 omhoog naar nummer 5. En Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. 7 weken in de lijst, vorige week op 8. Deze week omhoog naar nummer 6. En vorige week op nummer 5 vonden we de dames Lady Gaga en Beyoncé.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 Look like me and two of my boys playing casino. Cali's all I keep in my bag, they California. Tell them give me back my swag, they try to clone me. See my Louis Chucks, Louis flag, Louis frames, Louis belt. What that make me Louis tweede single waarmee Rihanna in de lijst staat deze week. Die andere heet natuurlijk Russian Roulette en die staat op nummer 36. En deze heet Hard en die stond vorige week helemaal bovenaan de lijst op nummer 1. Maar daar heeft ze maar één week eh, van kunnen genieten. In haar zevende week notering zak ze van de eerste plek naar de tweede plek. En vorige week stond hij op de tweede plek. Hij staat nu ook zeven weken in die lijst van Europa.